Kees Rood met het NOS-journaal. De Kamer vindt dat premier Rutte meer leiderschap moet tonen in de eurocrisis. Volgens PvdA-leider Cohen moet Rutte duidelijk maken welke oplossing hij ziet. Hij moet niet steeds een half verhaal vertellen uit angst voor de PVV, zegt Cohen. D66-leider Pechtold verwacht van de premier dat hij zichtbaar is en maatregelen neemt. VVD-fractievoorzitter Blok noemt de kritiek onzin. Minister Roosentaal wil scherpere sancties van de Europese Unie tegen Syrië. Hij wil onder meer de lijst uitbreiden van Syriërs die niet meer naar de EU mogen reizen, omdat ze betrokken waren bij het neerslaan van de protesten tegen het regime van president Assad. Verder vindt hij dat de banken en telecombedrijven moeten worden afgeknepen en dat de EU onderzoek moet doen naar de mogelijkheid van sancties op het gebied van olie. De politie in Gelderland waarschuwt voor een bende die het gemunt heeft op halskettingen. In Velp werd vandaag een 49-jarige man op straat beroofd. Vanmiddag sloegen de dieven toe in Zevenaar. In beide gevallen werden de slachtoffers op straat aangesproken en misten ze even later hun ketting. De korpschefs en de politiebonden noemen het zorgwekkend dat er steeds meer schietincidenten zijn waarbij doden en gewonden vallen door politiekogels. Dit jaar waren er tot nu toe al 18 incidenten met twee doden en 18 gewonden. De stijging wordt volgens de korpschefs en de bonden veroorzaakt door toegenomen geweld op straat en de verruwing van de maatschappij. Een jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Hatert moet bijna anderhalf jaar de cel in wegens ontucht. De trainer zocht via internet contact met zeker tien jongens van 12 tot 14 jaar, onder wie een aantal uit zijn eigen team. Hij deed zich voor als meisje en vroeg de jongens om zich voor de webcam uit te kleden en seksuele handelingen te verrichten. Het weer, veel bewolking met hier en daar een bui. Morgen bewolkt en enkele buien. In de middag ook kans op onweer. Alleen in het noorden droog en af en toe zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat in totaal 120 kilometer file. Vooral op de wegen rond Rotterdam is het druk door ongelukken en de wegwerkzaamheden op de A20. Files van 4 kilometer al langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Blaricum 5 kilometer, voor afrit Bunschoten 4 de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor afrit Bunschoten 6. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roedevaar en Zoeterwoude 10. Bij Rotterdam op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor knooppunt Benelux 4. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. De A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 7. Op de A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 5. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Brechtseplein 10. A20 Hoek van Holland-Gouda voor knoop het Kleinpolderplein 4. En op de A20 van Gouda en Hoek van Holland tussen knoop het Gouwen en knoop het de Bresseplein 5 kilometer en voor Spaanse polder 6.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 You got me sprung and I don't care who sees. Cause baby, you got me, you got me, you got me so crazy, baby. ritme, ritme. van ZFM. ZFM. het lijkt alsof je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt.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 Yeah, I'm running through these times like Trado. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the cool that I'm whipping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight.